De EU-landen Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije hebben Lukashenko gevraagd geen geweld te gebruiken. Ze steunen de eis van de demonstranten voor vrije, eerlijke en democratische presidentsverkiezingen. In het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi is een wrakingsverzoek ingediend. De rechtbank in Amsterdam bevestigt een bericht daarover in de Telegraaf. In het Marengo-proces staan 17 verdachten terecht... voor verschillende moorden en pogingen tot moord. De advocaat van een medeverdachte van Taghi... wil dat de rechtercommissaris wordt vervangen. Ook het advocatenkantoor bevestigt de wrakingspoging. Vorige week werd al duidelijk dat de verhoudingen tijdens het proces gespannen zijn. De OM beschuldigt advocaten van lekken van vertrouwelijke informatie... naar Taghi's organisatie organisatie. Bol.com verkoopt vanaf eind september geen producten meer waar een afbeelding van Zwarte Piet op staat. Verder wordt de term Zwarte Piet aangepast naar Piet. Pietenkostuums mogen nog wel worden verkocht, maar alleen als ze geen stereotyperingen hebben, zoals een zwarte pruik en grote gouden oorbellen. Boeken over Zwarte Piet, die zijn geschreven vanuit educatief of historisch oogpunt, zijn nog toegestaan. De politie van Castricum onderzoekt een explosie afgelopen nacht... bij het huis van een lid van de gemeenteraad. De explosie vernielde de voordeur. Mogelijk was het vuurwerk, zegt de politie.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 She said, hang the rich. long Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...